Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Contant geld is over tien jaar praktisch verdwenen. Dat zegt de betaalvereniging die alles registreert. Voor het eerst is ze dit jaar vaker gepind dan contant betaald. Pinnen heeft volgens de organisatie voordelen. Het is makkelijk, ook is er minder risico op overvallen of diefstal door personeel. Maar het heeft ook nadelen. Zo zouden mensen die pinnen minder beseffen hoeveel ze uitgeven. De betaalvereniging denkt dat nog maar een hele kleine groep contant blijft betalen, onder wie ouderen. Het boek van de zus van Willem Holleder dat vandaag verscheen is al uitverkocht. Dat meldt de uitgever die naar eigen zeggen 80.000 exemplaren had laten drukken. Verschillende boekwinkels spreken van een ongekende verkoop. In het boek vertelt Astrid Holleder over haar jeugd, de gewelddadige familie en het leven met haar oudste broer Willem. Die staat terecht voor zes moorden. Astrid noemt het boek een testament, omdat ze ervan uitgaat dat haar broer haar zal laten ombrengen. Om iets te doen aan het tekort aan geneesmiddelen bij apotheken heeft het CDA een actieplan gepresenteerd. Bij medicijnen waarvoor geen goed alternatief middel is, zouden zorgverzekeraars en fabrikanten bindende afspraken moeten maken over de voorraden. Het CDA wil dat de groothandels en farmaceuten flinke boetes moeten krijgen als ze nee verkopen. Voetbal. In de eredivisie heeft ADO Den Haag de eerste overwinning sinds half augustus geboekt. Op eigen veld werd Willem 2 verslagen met 1-0. Het enige doelpunt werd vlak na rust gemaakt door Tom Beugelsdijk. In de eredivisie zijn nog drie wedstrijden aan de gang. PSV speelt thuis tegen Twente, NEC heeft Groningen op bezoek. En in Zwolle is zojuist de wedstrijd begonnen tussen PEC en Roda JC. Het weer vanavond en vannacht kan vooral aan de kust nog een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 5. Ook morgen aan de kust nog kans op regen.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 DJ. And this is my house. I love you so much. Oh. back. My whole fit don't know about that. Get low, get low, jump on back. Run that, run that, run that track. Just my kicks, they cost a stack.